Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger zegt zich grotendeels terug te trekken uit het zuiden van de Gazastrook. Vandaag is het precies een half jaar geleden dat de oorlog in Gaza begon. De afgelopen tijd nam de kritiek vanuit Israël op premier Netanyahu steeds verder toe. En ook internationaal nam de druk op de premier toe. Dat zegt mijn collega van de buitenlandredactie Lennart Swolfs. Vooral van bondgenoot de VS die zegt... val Rafa, die stad in het zuiden, niet binnen. En die oproep wordt steeds luider. Eh, de woorden worden ook steeds feller van de VS. Nu zegt het Israël Israëlische leger net wel... ja, dat heeft er niks mee te maken dat we, dat we ons terugtrekken. Dus ja, of dat grondoffensief in Rafah er nog gaat komen, dat weten we niet. Vandaag reist een Israëlische delegatie af naar Egypte... om met alle onderhandelaars te praten over een wapenstilstand. Drie agenten zijn vannacht gewond geraakt toen in Best een einde werd gemaakt aan een illegaal feest. Er waren honderden mensen aanwezig bij het feest in een voormalige sportcomplex. toen de politie een einde wilde maken aan het feest, begonnen enkele bezoekers spullen te gooien. Eén persoon is aangehouden vanwege het belagen van agenten met een brandblusser. Een amateurvoetballer is gisteren in Amsterdam zwaar mishandeld bij een ruzie die ontstond tijdens een wedstrijd. De politie heeft in een woning inmiddels een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zaak. En in Alkmaar hebben archeologen een pottenbakkerij uit het jaar 1300 ontdekt... onder het voormalige V&D-pand. Er zijn honderden scherven gevonden. En volgens archeologen is dat best bijzonder. Met al die stukjes willen ze nu proberen om een aantal potten weer compleet te maken. Het is heel mindful, eh, dit puzzelen. Het is, eh, het is heel lastig. Het ziet er een beetje hetzelfde uit. Ja, elke scherf die moet je aan alle kanten, op alle plekken eigenlijk gaan passen. En dat is, dat is bijna niet te doen. Op een bepaald moment moet je gewoon ophouden. Wij archeologen zijn de gelukkigste mensen op aarde met zoveel scherven. Ja, naast de pottenbakkerij werd er ook een iets modernere vondst gedaan. Namelijk een horloge uit 1910. Het weer. Er zijn perioden met zon en het waait matig tot vrij krachtig. Er komen wel steeds meer wolken aan. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen rijdt het nog langzaam over de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Baden. 8 kilometer met een half uur vertraging, want na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht.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 You can get away And the days are horses down the hill Running fast with no time to care And the truth is that we'll never know Where love will flow under Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM Somewhere, sometime, baby Oh, come, we'll meet again.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 at the ball. me and my girls doing it big. You pop song, yeah. Girls touch all cut out this talk. all about yes, We do. Everything yeah. about you, cause girl, sometimes you talking. yeah. Girls talk about the about the who, about the where your world is hanging oh, yeah.